Michel Koenen met het NOS-journaal. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven pleit voor een landelijke aanpak tegen de topdrukte in de steden. Hij wil dat maandagavond in het Veiligheidsberaad bespreken, waarbij ook iemand namens het kabinet aanschuift. Jorritsma vreest voor een waterbed-effect wanneer er per stad afzonderlijk maatregelen worden genomen. Ook vandaag moesten er weer winkels in verschillende grote steden eerder dicht als gevolg van Black Friday. Rotterdam heeft al aangekondigd dat ook morgen de winkels weer eerder sluiten om 5 uur. In Amsterdam dient morgen een kort geding waarmee Jos B. de uitzending van een RTL-documentaire wil tegenhouden. Daarin gaat het over het politieonderzoek in de zaak Nikki Verstappen. Morgen en maandag zou de documentaire te zien moeten zijn. Maar volgens de raadsvrouw van Jos B. kan daar geen sprake van zijn... omdat B. als dader wordt neergezet... terwijl hij nog in afwachting is van een hoger beroep. Voormalig Eerste Kamerlid van Forum voor Democratie, Paul Cliteur, krijgt steeds meer kritiek. Critici binnen en buiten de partij verwijten hem dat hij te weinig zou hebben gedaan tegen antisemitisme bij Forum. Ook de Universiteit Leiden, waar Cliteur hoogleraar is... wil dat hij afstand neemt van Baudet en diens ideologische lijn. En Cliteur zegt dat hij alleen het verkiezingsprogramma van Forum onderschrijft. In Parijs, maar ook in andere Franse steden... hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen een nieuwe wet... die het in beeld brengen van politieagenten verbiedt. De protesten die verliepen over het algemeen vreedzaam. Alleen in Parijs braken gevechten uit tussen de politie en actievoerders. 23 mensen raakten daarbij gewond. In de eredivisie heeft Ajax met 5-0 gewonnen bij FC Emmen. En daarmee verstevigde de Amsterdammers de koppositie. ADO Den Haag speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Herenveen, ondanks een groot overwicht van de Friese. Het weer nog op veel plaatsen mist, waarbij het zicht 200 meter of minder kan zijn.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 I see you make me lose all control Like a fire burning deep in my soul, yeah And when I feel you, it feels like I'm in heaven It goes on forever like a dime on a roll And when I hear you calling, it's like heaven I wait, yeah Forever till I'm out of the cold, yeah And when I hear you calling, I'm in heaven We'll be there together, no I won't be alone my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a dime on a roll. And when I hear you calling, it's like heaven. I will wait here yeah, forever till I'm out of the cold, yeah.